Herman Vriend met het NOS Journaal. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is tevreden over de start van het toeristenseizoen. Er kwamen zo'n 850.000 buitenlanders tijdens Pasen naar Nederland. Zo'n 250.000 Nederlanders vierden vakantie in eigen land. Samen besteden de binnen- en buitenlandse bezoekers dit jaar zo'n 600 miljoen euro. Populaire bestemmingen voor de buitenlandse bezoekers waren de Bollestreek, de grote steden en de Floriade. De politie heeft in Burum in Friesland twee jongens van 12 en 14 jaar aangehouden in verband met de brand in een oude molen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de brand die de 225 jaar oude molen gisteravond in een half uur verwoestte. De twee jongens staken samen met andere jongeren vuurwerk af in het Friese dorp. De politie vermoedt dat er een vuurpijl in de molen terecht is gekomen. In Zeeland zijn de twee duikers terecht die sinds het begin van de middag werden vermist. De twee Belgische vrouwen zijn volgens de kustwacht in goede gezondheid. De duikers werden vermist bij de Zeelandbrug bij Zierikzee en werden uren later uit het water gevist door opvarenden van een jacht. Er werd met boten, duikers en een helikopter naar hen gezocht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis zijn gevechten uitgebroken tussen betogers en de politie. De ongeveer 2000 demonstranten wilden op de Bourguiba Avenue een mars houden om de start te herdenken van het Tunesische verzet tegen de Franse overheersing. Vandaag precies 74 jaar geleden. Sinds vorige week geldt een demonstratieverbod voor de Bourguiba Avenue. Toen de demonstranten toch de straat op gingen, werden ze door de politie met traangas en wapenstok uiteengejaagd. Het weer. Vanavond houden de bewolking en regen aan. Soms is het droog. Aan zee waait een krachtig tot harde zuidwestenwind. Vannacht blijft de temperatuur steken op ongeveer 8 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. De dagen daarna zijn er stevige regenbuien mogelijk met onweer. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 Amsterdam staat bij Bunschoten 3 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt plein 4. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan de vangrail.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 Hoeve eh, Hoover zo heet de formatie. Nou ja, formatie, trio, twee heren en één dame. Contains previously released material. Oftewel, er is nog geen track van released van dit singeltje. Nou, dat is meestal als er nieuwe singeltjes uitkomen. Hè? Luisteraars, nou, welkom bij deze uitzending van hier. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Susanna Vega en John Gale. Hector Zazu, The Long Voyage. Ocean. om te gaan. Dus eh, Voyage, A Long Voyage, Hector Zazu, Susanna Vega en John Gale. Heal Me, deze man heeft een beetje een spraakgebrek lijkt het wel op. Alpha Blondie. Blondie, een, eh, een neger met eh, blonde haren. Dat is eigenlijk toch heel opmerkelijk, hè? in de muur, dat zegt Patrick Bruel op een cd-singeltje uit 2005. Het lijkt wel of eh, Patrick Bruel van zijn fiets gegleden is en met zijn op de stang terechtgekomen is. Want dit was dus echt geen Patrick eh, Bruel. Ik denk dat dit singeltje gewoon even verkeerd in een hoesje gestopt was. Want normaal gesproken kijk, ik, kijk ik alleen maar naar het hoesje. Ik pak de cd uit het hoesje. Ik leg het in de, in de speler en start het dan gewoon. En nee, dit was Lisa Loop en Stay I Missed You. Dit gaat zeker wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Ja, nou dat eh, ene singeltje weer terugvinden. Het hoesje van Lisa Loep en de cd van Patrick Bruel. Zal ik wel even werk mee hebben, maar goed, dat is, eh, dat is mijn probleem. Hè? Dit is zeker goed. Dit is Karen Bloemen en Geen Kind Meer. Je leeft je eigen leven, wat zij er ook van vindt. Je bent al lang geen kind meer, al blijf je ook haar. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens, dan is je die dag. De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte. De scherpe tong, de bokkenpruik, de zure vrouw, die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. wat nog maar af te wachten. De dag waar De machteloze frazen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was. En ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon. dag die al je dagen De dag What a fool am I Started out as just a joke Then I knew the words that I had spoken Eh, jongeman hier uit eh, Nederland met een, eh, een stem als John Belucci, beter bekend als de man die toen verongelukt is in, het, in, een, in zijn vliegtuigje wat eigenlijk neergestort is boven zee. Er werd nog even gedacht dat het een zelfmoord zou zijn, maar nee hoor, die John Belucci hij pleegde echt geen zelfmoord. Hij is gewoon omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Britney Spears is al heel wat over gesproken. De laatste tijd zeker weer. I'm not a girl, not yet a woman, no. Een vrouw is het wel, en wat voor een. I used wel een dame geworden hoor. Deze, deze, deze Britney Spears heeft al heel wat, uh, nou heel wat roddels ook op haar naam staan. Gato Twins Evangelina. Begint heel zacht. dame uit het hoge noorden van eh, Europa, Stina Noordenstam. Zij komt uit Zweden, zingt wel in het Engels. Soms zit er een heel klein beetje Zweeds tussendoor. Ik weet niet of u dat gehoord heeft. Maar het nummer heet in ieder geval Little Star. Deze twee komen uit Amerika. Dan heb ik het over Chip Taylor en Carrie Rodriguez. Sweet Tequila Blues. I keep looking for I hope I never find If I get close to Just put me on a train And get me back to Austin Oh damn, I miss that town I got them sweet tequila blues coming down I knew a man with money in his hand Could look that jack of diamonds in the eye Place it on the floor And let seven close the door Take all them chips and lay right keep looking for it I hope I never find it If, I, get close to it Just put me on a train And get me back to Austin No damn, I miss that town Got them sweet tequila blues coming down Take it, John Here comes Carrie Spanish lullaby. When a dream came into town, she threw the whole damn thing around. Some Texas girl just love to say goodbye. And I keep looking for it. I hope I never find it. If I get close to it, just put me on the train get me back to Austin Oh damn I miss that town I got them sweet tequila blues coming down We'll break it down And here's one for the ladies Baby where is my Mercedes? Girl I'm waiting for the ribbons and the bows Just keep me guessing No baby I'm confessing I know you want two of them and three of those And I keep looking for hope I never find it If I get close to Just put me on a train And get me back to Austin Oh damn, I miss that town I got them sweet tequila blues Coming down Texasville Goddamn sweet tequila blues coming down. Goddamn sweet tequila blues coming down. En als u liefhebber bent van dit soort muziek, dan raad ik u aan om af en toe ook eens een keer te luisteren naar het programma Country Track, wat ook uitgezonden wordt bij uw eigen favoriete omroep. Deze uitzending allemaal een beetje vreemdsoortige muziek, hè? Believe in Me van Lenny Kravitz. soms vind ik het wel eens leuk om wat uh, andersoortige muziek te draaien als dat we eigenlijk altijd gewend zijn in het programma Muziek Career. in the Middle, A1. kunnen eh, op formaties hele vreemde namen dragen, zoals Slow Horses. Informatie uit eh, Duitsland. I can't look at that. I came home and turned the TV on tonight. Saw them jump for joy and shiver with the light. Savage dreams and noble spirits give me fright. checked some channels, no result. I know that I could try. weinig woorden en daarom maar steeds herhalen I can't look at that, I can't look at that. Soms dan hoor je ook wel eens singeltjes voorbij komen, muziek voorbij komen wat eigenlijk allemaal uit een kastje komt. Behalve dan de stem, nou ja, die is dan ook weer door een kastje gehaald. Luister maar eens naar Greg Jones, When the Road is Dark. Wonder wind blows through my head a precious heart It's my guiding star zelfs op het fluiten zit nog een hele hoop eh, galm of een hele hoop echo, net zoals je het noemen wilt. Roche Fozijn is een eh, man uit, eh, uit, uit, uit Canada. Hij zingt zowel in het Frans als in het Engels. ik dacht in eerste instantie, want zijn eerste cd kocht ik in Frankrijk en ik dacht dat is een ras echte Fransman. Hij zong natuurlijk perfect Frans. Later ontdekte ik een cd en daar zong, daarop zong hij in het Engels. En toen dacht ik bij mezelf van, een Fransman die zo perfect Engels zingt. Ben ik eens naar gaan kijken en toen bleek hij dus uit Canada te komen. En ja, daar zijn ze nou eenmaal tweetalig. Vandaar beide talen zo perfect. Oshigeas. child of twelve years old Breathing life to young trees falling Before the barbed wire on the plain Before the white man ever came She must have saved ten thousand souls She was the keeper of the youngs The ones whose lives had just begun The ones to die their song unsung day the wind blew high, the fire left her drenched, still undaunted.